Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Teven wil dat daders van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. Volgens Teven vervallen ze vaak pas na jaren als ze niet meer onder toezicht staan weer in hun oude gedrag. Hij komt vandaag met een wetsvoorstel daarover. De maatregel geldt niet alleen voor ex-TBS'ers, maar ook voor mensen die uit de gevangenis zijn gekomen. De Arabische Liga begint vandaag aan een driedaagse topconferentie in Bagdad. Het is voor het eerst in meer dan twintig jaar dat de Liga in Irak bijeenkomt. Premier al-Maliki hoopt dat hij kan laten zien dat zijn land weer redelijk normaal functioneert. Er is veel geld gestoken in het opknappen en extra beveiligen van Bagdad. Hoog op de agenda van de conferentie staat het geweld in het buurland Syrië. Veel woningverhuurders kunnen de aangekondigde huurverhoging voor zogeheten scheefhuurders waarschijnlijk niet uitvoeren, doordat de Belastingdienst niet genoeg informatie geeft over inkomens van huurders. Dat zeggen woningcorporaties en particuliere verhuurders tegen de NOS. De inkomensgegevens zijn nodig om te bepalen van wie de huur omhoog moet. Volgens de Belastingdienst is het niet mogelijk informatie te geven over het inkomen van mensen die geen aangifte doen of van mensen die uitstel krijgen. Een jongen uit Panama is gered nadat hij 26 dagen op de stille oceaan had rondgedobberd in een stuurloos bootje. Hij was met twee vrienden gaan vissen toen hun boot motorpech kreeg. Ze konden een tijd overleven dankzij hun voorraad vis en water. Daarna overleden de vrienden aan uitdroging en zonnesteek. De 18-jarige Panamees redde het wel, vermoedelijk dankzij een flinke regenbui. Hij werd ontdekt door een visser in de buurt van de Galapagos-eilanden, ruim 1000 kilometer van Panama. Het weer, eerst een lokale mistbank of laaghangende bewolking. Daarna overal zon. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 18 in het zuiden.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 A7 Hoorn richting Zaandam bij de afwitweide Wormer 3. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein ook 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 4. Op de A16 Rotterdam richting Breda zijn bij knooppunt Terbrechtseplein 2 rijstroken dicht na een aanrijding.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 I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a lickin' in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude, plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch?